9 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Amerikaanse president Trump gaat ervan uit dat de schietpartij in een synagoge in Pittsburgh een antisemitische aanslag was. Hij zei ook dat veel mensen daarbij om het leven zijn gekomen. Hij noemde geen aantallen. Volgens sommige bronnen zijn er acht doden gevallen. Onder de gewonden zijn in ieder geval drie politieagenten. De vermoedelijke schutter is aangehouden. De verdachte is een witte man van 46. Hij zou zelf ook gewond zijn en zich hebben overgegeven. Uitvaartorganisatie Dela neemt voortaan alleen vingerafdrukken van overledenen... met uitdrukkelijke toestemming van nabestaanden. Dat heeft de organisatie besloten na een uitzending van consumentenprogramma Radar. Dela heeft de afgelopen maanden ook zonder toestemming vingerafdrukken afgenomen. Nabestaanden kregen vervolgens een aanbod om ringen en kettingen te kopen met die afdruk. De kosten daarvan konden oplopen tot ruim 1300 euro. In de buurt van de Duitse kolenmijn Hambach is de snelweg A4 tussen Keulen en Aken een tijd afgesloten geweest, omdat er demonstranten op de weg liepen. Duizenden milieuactivisten protesteren dit weekend tegen de bruinkoolwinning. Demonstranten blokkeerden ook een spoorlijn van de kolenmijn naar energiecentrales in de omgeving. Ook bezetten ze een graafmachine in de mijn. Volgens Duitse media heeft de politie 38 activisten aangehouden. In de eredivisie heeft ADO Den Haag 1-1 gelijk gespeeld tegen NAC Breda. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. NAC-speler Ilic opende de score, waarna El Kayati voor ADO de gelijkmaker erin schoot. Andere wedstrijden van vanavond zijn nog bezig. FC Groningen PSV, De Graafschap Excelsior en Pek Zwolle tegen Heracles Almelo. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht daalt de temperatuur tot 4 graden aan zee... en rond het vriespunt in het binnenland. Morgen periode met zon en een kille noordwestenwind. Het wordt een graad of 7.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 Natuurlijk show shownieuws, de party update en de 10 boven beste plaat van de dansgroep. En als opening worden we trouwens Kelvin Harris. Ik vind hem nog steeds lekker. Samen met Sam Smith met Promises. En ik heb al twee nieuwe tracks van hem gehoord. En... Uh, ja, het wordt alleen maar lekkerder, hè. Dus eh, ja, waarschijnlijk Calvin Harris de eh, komende tijd eh, allemaal nummer 1 liedjes gaan scoren. Dus ja, het is ook de best betaalde DJ. Alhoewel, hij is de best betaalde DJ-producer eigenlijk. Maar als we gaan kijken naar Martin Garrix, vorige week uitgeroepen voor de tweede keer als de beste DJ van de wereld. En ja, het prijs is ook omhoog gegaan. Voor de week hoor ik bedragen van 20.000 euro. Nou, dat is gratis als je dat voor een feest wil. Als je Martin Garrix wil huren, Twee ton moet je op tafel leggen. Dan kan je tegenwoordig een mooi huis verkopen. 200.000 euro. Dan komt hij een uurtje bij jou op je verjaardag draaien. Dus eh, ah, hè. Kan leuk zijn natuurlijk, <laughs> als je zo'n dikke portemonnee hebt.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 Lately, I've been, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Lately, I've been, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. vice grip Maar niemand heeft zo diep gezeten in mijn hart En dat betekent voor me als jij zit Ja ja, ik weet ik ben een beetje soft, oké Ik weet dat ik een beetje bof, oké okay.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 En daarvoor horen we Marshmallow. En Bastille met die grote hit wereldwijd. Bast eh, Happier. De Frank eh, Walker remix hoor je. Ik weet het gehoord heb, maar gisteren kwam een nieuw plaatje uit. Bioloog Frank Vonk. Die heeft gisteren zijn eerste single uitgebracht in samenwerking met Jesser. De track is getiteld In het Hol van de Leeuw. Het is voor het eerst dat de biologisch met muziek doet in zijn carrière. De single is ook het themanummer van zijn shows in Avas Live. En ik geloof dat dat eh, december is. November of december treedt hij op in... Eh, in eh, volgens mij december, hè? Ja, als je weet wat die kaartjes kosten ik heb een paar kaartjes gehaald. Maar ik geloof eh, dat dat was eh, rond de 70 euro gemiddeld. Eh, wil je een beetje vooraan zitten bij Freek Vonk. 70 euro, dus moet je nagaan. Nou, pak een beetje avonds live. Wat zal er iets gaan? 4.000, 5.000 man? Nou, eh, trek je portemonnee maar open. En nu nog muziek erbij. Die jongen die wordt stinkend rijk. En Willem de Bruin, ook wel bekend als Willy... was niet klaar voor het einde van het rapduo The Opposites. Dat valt in, in één keer stil. En dan is er niks meer. Zo zegt de rapper afgelopen donderdag in de Wereldrijd op. De Bruin gingen na de breuk door in een diep dal. Dus ja, hè? denk dat binnenkort... Uh, dat in ieder geval solo weer verder gaat. Want ja, hij mist het toch wel allemaal een beetje. Zie je hem zijn antwoord? Ik lul veel te veel. Zometeen de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Maar eerst hebben we muziek. Wat dacht je van DJ Snake? Met Taki Taki doet hij samen met Selena Gomez en Ozuna en Cardi B.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 Say it ain't so. Why you acting like I don't know? Things between us getting cut though. afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces you hurt somebody when you hurt. Hold me close and I won't leave. Cause it hurts when you hurt somebody. Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duin in het centrum van Zandvoort. Voor de muziek van eh, Noah Kahn en eh, Julia Michaels met Hurt Somebody. De Alex Adair remix en daarvoor Loud Luxury. Fusing Anderson, de opvolger van Barry en dat was Love No More. Dit is het tijd voor de party update voor deze zaterdag 27 oktober. Laatste zaterdag van de maand en dan gaan we naar november en dan is bijna Sinterklaas en dan is kerst en dan zit weer het nieuwjaar. Vanavond in de, eh, in de Escape in Amsterdam. Het feestje Brainwash begint om 11 uur. Duurt tot 4 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check even de website. Escape.nl met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En wie die mee heeft genomen, ik heb echt geen idee. Want eh, ik heb een, eh, een, een, een, halve mail gekregen. Dus uh, hè, Brainwash Escape Amsterdam, ja, dat is elke week. Maar wie uh, Raimundo allemaal op de line-up heeft gezet, ik heb geen idee. Nu je gewoon even kijken op de website. En eh... Wat eh, Escape hebben we R. Club R is vanavond Halloween, de Haunted House. Poke Live. Begint ook om 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website r.nl. Met onder andere in eh, Area 1. Hittegolfjes, eh, huisvisa. Met Poke Live, Invictum, Breakfast. Avondje Sound System, Levi, Julia. En Dion Dwight en Julie Daly en Dion Divine. En eh, in de andere zaal, area 2, hebben Bizerno, Schaafje Sound System en DJ Rockefeller Babe. En in area 3 hebben we Moza. En eh, ja, wie daar komen draaien, ik heb echt geen idee, want dat houden ze nog even klein. En eh, nog meer feestjes, natuurlijk het wekelijkse feestje Encore. In de Melkweg in Amsterdam vanavond Encore Disney Special. Begint rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. En dat is natuurlijk hip-hop en R&B. Meer informatie, check de website encore.nl. Nee, niet encore. Maar encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Met eh, natuurlijk DJ Prime, Barantin, Deftalia Romana, Colorful eh, Sound System en Ozai. En het is hosted bij eh, Gilda. Dat vanavond dus in de Melkweg. Encore Dizzy Drizzy Special moet ik zeggen. Er zit nog een R'tje tussen. Niet Dizzy, maar Drizzy Special. En nog een leuk feestje in Amsterdam. Flirters de Halloween edition. Vanavond in de box in, eh, in Amsterdam, hè. Dat zit uh, bij Sloterdijk in, eh, in de, hoe heet die straat ook alweer? De Meekonweg. Vanavond in de box. Flirters, de Halloween edition. Begint op 10 uur tot 6 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website flirters met een z.com. Met onder andere Dina, van Louise, die komt live even zingen. Johnny 500, Tabita Live, D. Rashid, the Neville, Naftali Romana en nog Wordt uh, gehosted bij MC Marbo. Vanavond dus in de box Flirters, de Halloween edition. En het laatste feestje wat dichterbij in huis is eh, vanavond in de Stalker. In Haarlem natuurlijk. Cayenne presents American Halloween. Begint er om van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie op de website clubstalker.nl. Met onder andere Biror, Dominic Brooks, B2B, Tony B2B en Sebastian Bronk B2B. Dus ze gaan allemaal met elkaar draaien, dus dat wordt weer een hele gezellige avond. Vanavond dus in Club Stalker, Cayenne Presents American Halloween. En eh, dan gaan wij weer door met muziek, want daarom zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Wat dacht je van Chris Lake en Green Velvet met Deceiver? What you talking about? What you talking about? What you talking about? What you talking about? I see your lips moving, but what you talking about? I see your lips moving, but what you talking about? Talking, talking, talking, but what you talking about?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 Hoe die dat kinderkoor zo ver heeft gekregen. <laughs> Om dat allemaal voor hem te gaan zingen. Het is even tijd voor de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Welke platen eh, zijn eh, vandaag... die kan je verwachten in de clubs. En welke zijn er gewoon erg populair op de radio. Deze week op 10. Wise the UK met de Feel My Needs, de Purple Disco Machine. Extended Mix. En op 9 deze week Duke de al met Runaway. Op 8 and Soul Speech met Feeling. En op 7 Natema en Sugar Hill met Coma Va. Op 6 Leon uit Italian Dennis Cruz met My Hood. Op 5 Just Butler en Han Lel met eh, Feels Good, featuring Han En daarvoor, eh, nee niet daarvoor, <laughs> op nummer 4 moeten we zeggen. We gaan weer een beetje in de war. Denk je te veel ook wel op, denk ik. Op vier deze week Paul Woolford met Story of My Life. Op drie David Pang met Nobody. En op twee, de plaat die vorige week nog op één stond... Jack Back met It Happens Sometimes. Dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben. Deze week nummer 1 in de bovenste 10 van de dansvloer is eh, Sneaky Sound System. In de remix van David Pang, Can't Help The Way That I Feel. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De nummer 1 at the Nightwalk 10. muziek op de radio, zaterdagavond. En het eerste uurtje zit er alweer bijna op. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan zijn we nog twee uur lang bij. Met zometeen DJ Mauzo met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we weer helemaal over naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Nog een paar stukjes muziek te gaan. Block and Crown met Warrior Grooves.